Levi van Eck met het NOS-journaal. China heeft op 20 Amerikaanse producten importheffingen ingevoerd. Op de meeste producten geldt vanaf vandaag een extra heffing van 15 procent. Het is een reactie op het besluit van de Amerikaanse president Trump... om Chinees taal extra te belasten. Volgens Trump doet China aan oneerlijke concurrentie... door goedkoop staal in de VS te dumpen. China komt nu dus met sancties naar eigen zeggen om de schade die de Amerikaanse heffingen veroorzaken te compenseren. Internationaal wordt er gevreesd voor een handelsoorlog tussen de VS en China. Volgens de Chinese ruimtevaartorganisatie zou het onbestuurbaar geraakte ruimtestation rond deze tijd de dampkring van de aarde binnenkomen. Het Chinese ruimtelab Tiangong-1 hangt al een tijd lang stuurloos in de ruimte en valt deze nacht terug in de dampkring. De kans dat iemand wordt geraakt door het ruimtestation, dat ongeveer zo groot is als een bus, is volgens experts uiterst klein. Het grootste gedeelte zal verbranden in de atmosfeer. Onderdelen die de aarde wel bereiken komen waarschijnlijk ergens in zee terecht. Bij een gevangenisopstand in Mexico zijn zeker zes politieagenten omgekomen. Een zevende dode kon nog niet worden geïdentificeerd, dus is het onduidelijk of het om een agent of een gevangene gaat. De agenten werden door de gevangenen een afgesloten ruimte ingedwongen en staken daarna matrassen in brand. De agenten kwamen om doordat ze te veel rook hadden ingeademd. Een man uit Dordrecht is zaterdagnacht slachtoffer geworden van anti-homo-geweld. Hij had een afspraak gemaakt via de dating-app Grindr... maar werd op de plaats van de afspraak in elkaar geslagen door een groep mannen. Hij raakte licht gewond. Een tweede man overkwam een nacht later bijna hetzelfde... maar hij wist te ontkomen. Het weer, het is bewolkt en soms wat miserig. Minima ligt tussen de 2 en 5 graden. In het noordoosten kans op lichte vorst. Overdag, tweede paasdag, is het bewolkt en vooral in het westen zijn er perioden met regen. Het wordt 8 graden in Noord-Holland tot 14 graden in Limburg.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 But my dreams, they aren't as empty as my. never free. Discover what it's like to be mistreated, to be defeated. Behind blue eyes, and no one knows how to say that they're sorry. And don't worry, I'm not telling.